uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De ministers van Financiën van de Eurogroep houden vanavond om 7 uur een telefonische vergadering over het nieuwste voorstel van de Griekse premier Tsipras. Die vroeg vanmiddag om een nieuw tweejarig steunprogramma in ruil voor hervormingen. Het is volgens bronnen in Brussel zeer de vraag of de andere partijen daar iets voor voelen. Steeds minder jong gehandicapten komen in aanmerking voor een uitkering. Nieuwsuur meldt dat in de eerste vier maanden van dit jaar nog maar 515 mensen zo'n waarjong uitkering uitgekeerd hebben gekregen. Vergeleken met vorig jaar is dat een daling van 90 procent. Sinds 1 januari zijn de regels aangescherpt en krijgen jong gehandicapten alleen nog een uitkering als vaststaat dat ze echt nooit meer kunnen werken. Volgens de Landelijke Cliëntenraad is de situatie doorgeschoten. Bijna alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn blij dat de btw-verhoging van de baan is. Gisteren mislukte het overleg tussen coalitie en oppositie over een belastinghervorming. De coalitie wil in elk geval een lastenverlichting van 5 miljard euro doorzetten. CDA-leider Buma noemde de richting die het kabinet inslaat op hoofdlijnen goed. Verkeersboetes kunnen voortaan helemaal online worden afgehandeld. Op de digitale balie van het OM kan met DigiD worden ingelogd. Vervolgens kunnen alle gegevens over de overtreding worden ingezien... en kan de boete meteen worden betaald. Wie daar interesse in heeft kan zichzelf bekijken op de flitsfoto. Igor Sijsling en Kiki Bertens zijn uitgeschakeld in de eerste ronde op Wimbledon. Sijsling ging in drie sets onderuit tegen de Amerikaan Sam Querrey. Het werd 7-5, 6-3 en 6-4. Bij de vrouwen verloor Kiki Bertens kansloos van titelverdedigster Petra Kvitova. Het werd 6-1 en 6-0. Op dit moment staat Robin Haas op de baan. Hij speelt tegen de Colombiaan Alejandro Falla. Het weer zonnig, 20 tot 28 graden. Vannacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen wordt het op veel plaatsen tropisch met temperaturen boven de 30 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Eembrugge, 6 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A2 Amsterdam richting Den Bosch bij knoop het Oude 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. En wat verder naar het zuiden bij eh, Waardenburg een file van 12 kilometer. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 nog altijd 4 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Battenverdorp 3 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Op de ring van Amsterdam, de A10, tussen Nieuwendam en knooppunt Amstel... drie kilometer na een ongeluk, maar daar zijn de rijstroken weer vrij. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht, 10 kilometer... A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer. De oorzaak is een file op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Spaanse polder 9 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht met meer dan een uur vertraging. En de andere kant op op de A20 richting Gouda bij Vlaardingen West 11 kilometer na een ongeluk.